Vicepremier Bos herhaalde dat het NAVO-verzoek om langer te blijven wat de PvdA betreft moet worden afgewezen. Hij vond dat niet prematuur. In tegenstelling tot premier Balkenende die zei dat de discussie over de kwestie in de ministerraad moet worden gevoerd en niet daarbuiten. De oppositie sprak schande van de openlijke meningsverschillen en verweet het kabinet met twee monden te spreken. De discussie gaat vandaag verder in de ministerraad. De politie heeft vannacht op de kruising van de snelwegen A7 en A8 een eind gemaakt aan een gijzeling. Een gewapende man dwong in een trein op station Zaandam-Kogerveld een passagier om met hem mee te gaan. Samen liepen ze vervolgens een stuk door de stad, steeds gevolgd door de politie. Toen ze op de snelweg belanden maakte de politie een eind aan de gijzeling. Daarbij zou zijn geschoten. De gijzelnemer is in elk geval gewond geraakt. Over zijn motief is niets bekend. Hoe het met de gijzelaar gaat is ook nog niet duidelijk. Het internationaal atoomagentschap heeft gezegd bang te zijn dat Iran een kernwapen aan het ontwikkelen is. Het is voor het eerst dat de VN-organisatie die vrees uit, die het Westen al langer heeft. Volgens het IAEA e blijkt uit rapporten dat Iran een behuizing van een kernkop ontwikkelt. Ook zijn er aanwijzingen dat Iran bezig is met de ontwikkeling van een ontsteker voor kernwapens. De Nederlandse schaatsters hebben op de 1000 meter zilver en brons gewonnen. Het zilver ging naar Annette Gerritsen, die eerder deze week nog viel op de 500 meter. Laurien van Riesen won het brons. De Canadese Christine Nesbitt won de gouden medaille.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 With a stranger in my face who says he knows my mom and van Zandvoort, op 106.9 FM.